Het is Helene Ecker met het NOS Journaal. Ambulances komen in levensbedreigende situaties nog vaak te laat. Volgens de norm moet er in 95% van de spoedgevallen binnen een kwartier een ziekenwagen zijn. Dat lukt in een meerderheid van de gemeenten te vaak niet, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Er zijn bijna 1,3 miljoen ritten bekeken. In grote gemeenten en in steden zijn ambulances vaak wel op tijd. Maar op het platteland moeten mensen geregeld lang wachten. Daar zijn minder ambulanceposten waardoor de aanrijdtijd langer is. De gemeente Millingen aan de Rijn in Gelderland scoort het slechtst. Daar komt maar 16% van de ambulances op tijd. De Verenigde Staten steunen de ontwikkeling van de democratie in Egypte. Dat heeft minister Clinton gezegd in Cairo na haar eerste gesprek met de nieuwe Egyptische president Mohamed Morsi. Ze voegde eraan toe dat de rol van het leger moet worden teruggebracht tot die van beschermer van de nationale veiligheid. Clinton spreekt tijdens het tweedaagse bezoek ook met legerleider Tantawi, activisten voor vrouwenrechten en leiders van de Koptische Kerk, de grootste christelijke groepering in Egypte. In Portugal is een Nederlander voor de smokkel van hash veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf. De 47-jarige man werd ruim een jaar geleden opgepakt in Peniche, ten noorden van Lissabon, nadat op zijn jacht 1000 kilo hash was gevonden. De advocaat van de veroordeelde hoopt dat zijn cliënt zo snel mogelijk aan Nederland kan worden uitgeleverd. Zeven kinderen van 12 tot 15 jaar zijn in de problemen geraakt toen ze in zee gingen zwemmen tijdens een feestje op het strand van Egmond aan Zee. Ze kwamen in een sterke stroming terecht en konden niet meer op eigen kracht terugkomen naar het strand. De reddingsbrigade, die uitrukte met meerdere helikopters en reddingsboten, heeft drie kinderen uit het water gehaald. De andere vier zijn door omstanders gered. Het weer nog, vanavond in het zuiden nog wat buien, in het noorden opklaringen. Morgen is het wisselend bewolkt, met ochtends vooral in het noorden zon.